is van Kesteren met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk Nederland is teleurgesteld over de sluiting van de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de jaarbeurs. De veiligheidsregio heeft de locatie gesloten omdat die overvol is... en omdat er geen goede zorg of privacy meer is voor de Oekraïners. De opvang in de jaarbeurs is bedoeld voor Oekraïners die net zijn aangekomen. Vluchtelingenwerk wil dat de regering met een oplossing komt. Maar volgens de minister van Asiel is er geen probleem bij de instroom van asielzoekers... maar bij de opvang op de langere termijn. De komende weekenden worden rond Nieuwegein extra verkeersmaatregelen genomen. Met matrixborden, verkeersregelaars en stoplichten die langer op rood staan... probeert Rijkswaterstaat een nieuwe verkeerschaos te voorkomen. Door werkzaamheden aan de A2 kozen veel automobilisten een sluiproute... met een opstopping als gevolg. Ook de komende weekenden wordt aan de A2 gewerkt. Congo hoopt volgende week de eerste vaccins te krijgen tegen mpox. De vaccins zijn toegezegd door Japan en de Verenigde Staten. Dit jaar zijn in Congo en omliggende landen al meer dan 500 mensen overleden aan mpox. Zeker 14.000 mensen raakten besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelde vorige week de uitbraak als internationale noodsituatie. De twee meisjes van 12 en 14 die vrijdag werden aangehouden voor de brand in een winkelcentrum in Alkmaar... hebben bekend dat ze op zeven plekken brand hebben gesticht. Dat zegt een advocaat. Die zegt dat ze het deden omdat ze zich verveelden. De twee zijn gisteren voorgeleid bij de rechtercommissaris. De voorlopige hechtenis van de 14-jarige is met 14 dagen verlengd. De 12-jarige is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.